Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het aantal miljonairs in Nederland is opnieuw toegenomen. In 2021 waren het er 317.000, ruim 30.000 meer dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is het zevende jaar op rij dat er meer miljonairs zijn. Het CBS heeft de woningwaarde en de hypotheekschuld meegerekend. Onder de miljonairs zijn veel zelfstandigen, boeren en bankiers. Het gemiddelde vermogen van de miljonairshuishoudens was 1,6 miljoen. Niet-miljonairs hebben een gemiddeld vermogen van 75.000 euro. In Kenia zijn nog meer lichamen gevonden in geïmproviseerde graven. Inmiddels gaat het om 47 doden. Vermoedelijk zijn het slachtoffers van een secteleider. Hij moedigde mensen aan om zichzelf uit te hongeren... om zo dichter bij Jezus te komen. Onder de doden zijn meerdere kinderen. In één graf zou volgens de BBC een heel gezin liggen. De secteleider werd eerder deze maand gearresteerd nadat er 15 uitgehongerde mensen in zijn pand werden gevonden. Ex-leden van de secte wezen de politie op de graven bij het pand. In Parijs is een vrouw om het leven gekomen nadat ze met haar jas tussen de deuren van de metro vast was komen te zitten. De politie zegt dat het de vrouw niet lukte om haar jas los te krijgen of uit te doen. Ze werd meegesleurd door de vertrekkende metro. Die stopte buiten het station. De vrouw overleed ter plaatse. Dit jaar zijn er minder bijen gezien tijdens de nationale bijentelling dan in eerdere jaren. Dat heeft volgens de organisatie te maken met het koude weer. Eerder werden er ongeveer 20 bijen per telling geregistreerd en nu gaat het om 15 bijen. De honingbij werd het meest geteld, gevolgd door de gehoornde metselbij. Bijen laten zich minder snel zien bij koud weer.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 One, two, three, four, get your woman on the floor. Gonna gonna get up, get down, gonna gonna get up, get down. One, two, three, four, get your woman on the floor. Gonna gonna get up, get down, gonna gonna get up, get down.